Clemens Peters met het NOS Journaal. Veel Europese regeringsleiders hebben de Britse parlementsleden opgeroepen... om volgende maand voor het brexit-verdrag te stemmen. Anders dreigt een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU... zonder nadere afspraken met de Unie. De Europese regeringsleiders hebben vanmorgen ingestemd... met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het Britse vertrek moet ook nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd... en door de parlementen van de overgebleven 27 lidstaten. De politie heeft vannacht een man gearresteerd... die met zijn auto op de vlucht was geslagen voor agenten... en op de A73 tegen het verkeer inreed. De 19-jarige bestuurder had te veel gedronken. Agenten wilden hem rond 4 uur in Sint-Joost in Limburg aan de kant zetten... omdat hij slingerde. Maar de man ging er vandoor en reed bij Maasbracht de snelweg op. Op een afrit keerde hij en besloot tegen het verkeer in verder te rijden... onder meer door de Roertunnel. Bij Sint-Odilienberg zette hij zijn auto op de vluchtstrook... en daar werd hij met behulp van een politiehond opgepakt. Het aantal wietplantages in België groeit... en Nederlandse criminelen spelen daar een belangrijke rol in. In Antwerpen zijn dit jaar alleen al bijna 100 Nederlanders aangehouden... in verband met drugshandel. Dat meldt het programma Reporter Radio vanavond op NPO Radio 1. Niet alleen nam in België het aantal wietplantages toe... ze werden ook steeds groter. Bovendien worden de plantages niet langer alleen in de grensstreken opgerold... maar in heel België. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de laatste Champions Trophy gewonnen. Oranje, dat alle zesde wedstrijden won in China... was veel te sterk voor Australië. Dat werd in de finale met 5-1 verslagen. Nederland veroverde de Champions Trophy voor de zevende keer. En daarmee kwam Oranje op gelijke hoogte met Argentinië. Australië is op zes titels blijven steken. Vanaf volgend jaar maakt de Champions Trophy plaats voor de FIH Hockey Pro League.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 Today I don't feel like doing anything so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything.